Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Ruim 100 pro-Palestijnse betogers zijn de Stopera in Amsterdam binnengevallen. dat gebouw zit een opera- en ballettheater, maar ook het stadhuis. De demonstranten zeggen dat ze een sit-in houden en zingen onder meer dat burgemeester Halsma weg moet. politie is met de demonstranten in gesprek. Het is nog niet bekend of ze gaan ingrijpen. De betogers komen vanaf de Universiteit van Amsterdam... waar eerder vandaag ook al gedemonstreerd werd. Sommige actievoerders gingen toen een gebouw van de Unie in. Het kwam tot een botsing met de politie... die wapenstokken en pepperspray gebruikte. Het Israëlische leger zegt dat het de lichamen van drie gijzelaars heeft teruggebracht uit Gaza. De slachtoffers waren op 7 oktober op een festival en werden gedood door Hamas, meldt het leger. Hun lichamen werden vervolgens meegenomen naar Gaza. Hamas houdt naar schatting nog 125 mensen eh, vast. Die zijn gegijzeld op 7 oktober. Hoeveel van hen nog in leven zijn is onduidelijk. In meerdere Europese landen veroorzaakt regen flinke wateroverlast. In het noordoosten van Frankrijk geldt code rood. Straten staan onder water. De brandweer heeft meer dan 2000 meldingen daarover gekregen. In de Duitse deelstaat Saarland zijn huizen ontruimd vanwege overstromingsgevaar. Mensen krijgen het advies om binnen te blijven en de situatie goed in de gaten te houden. Ook in delen van België en Luxemburg zijn er problemen door regen. En er is nog geen bekende voetballer uit de kast gekomen vandaag. Een ex-prof uit Duitsland, Marcus Urban, kondigde eerder dit jaar een groepscoming-out aan van meerdere Europese spelers op het hoogste niveau. En dat zou vandaag moeten gebeuren. Mijn collega Jeroen Gortworst maakt de podcast De Schaduwspits over LHBTI'ers in de sportwereld. Hij heeft vandaag geprobeerd erachter te komen of er nou voetballers uit de kast zijn gekomen. We hebben Marcus Urban vandaag drie keer geprobeerd te bellen en hem ook geappt. Maar eh, hij eh, lijkt niet meer te reageren. En dan vraag ik me af, wat is er nou gebeurd? Zijn spelers teruggekrabbeld op het laatste moment misschien? Vanwege de spanning of de druk? Of wist hij eigenlijk al lang dat het niet vandaag zou gaan gebeuren? Nou ja, hoe dan ook, daar proberen we achter te komen door hem te bellen. Maar hij neemt nog niet op. Maar jammer is het wel. Al dus Jeroen Gortworst. Het weer. Vanavond eerst nog wat regen en onweer. Daarna neemt dat af en koelt het af naar 13 graden.